Iets van een geheel ander niveau, dames en heren. Laat eens even een klein deuntje horen. Dan, dan, dan weten de mensen zo'n beetje wat voor soort liedjes wij vanavond doen. Een paar maten maar, ja? Dan is, dan is het nu pauze. Maar alleen hoe kan dat nu? Ik was nog bezig. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou kom ik op een dubieuze figuur. Dat komt omdat hij natuurlijk zoveel in het nieuws is geweest. En dan ruimt ook zo goed. Brain power. Dr. Anders B, Dan zal ik nu even een demonstratie geven op grote schaal. Misschien is dit iets voor uw nieuwe show. Maar dat weet u zelf waarschijnlijk beter dan ik. We hebben ze chaos achtergelaten. Nou, nou, ik weet niet wat ik zeggen ik sta eerlijk gezegd sta ik te zoeken naar één woord, want er moet een woord voor zijn. Ik wil dat samenvatten met één woord. Teamwork, zo ze. Dat zeggen in Engelsen: teamwork. Kan dat eruit geknipt worden? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, dan laten we het erin doen. Ja. Ja. Yo! Hey, Iman, what up man? What up, know how? What up, free? Oké okay, dan, hey, check je later, want ik moet nu op. Yep. Zo. Brain is. Uh... Hey, Cruz man. hey, nee, wait up? ja, TLM is, is er al, is toetal ook. Ja. Weet jij waar die. Uh, het is die, oké, is die dan? Ja. Ja. Oh shit. Fuck a chill. Het is een soort lauw hier. Ik zweer, man, het is de vibe oké. Okay. Maar die Babylonse lucht die ik vind totaal niet. Nee, nee, man, breng Hey, geef me nou maar een keer wat beats, man. Ik heb beats van je Geen gezeik. Oh nee, oh nee. Je telefoon gaat voor. Okay. Fuck met mijn Shit. <laughs> Laat ik je. Sai! hey, saai. Zullen we nou kijken? is het, broer? Ja, Alles oké? Okay? Nou. Hey maar ik check je later. Ik moet nu even weg. Safe? Zegt hij. Weet jij wat het is? Een dame. Lauw. Yeah, <laughs> yeah, yo, hey, yo, yo, yo, yo. yo. My crew believe in me like Jesus. Dope. What up, brain power, triple X, soldier. Ja, ik heb die tape gekocht, die killer, yeah. die killer tape. Je weet toch. Support die shit. Maar koop mijn tape dan ook. Alright. Ja, man. Ja, man. Hey, brain. En maar ook bij Wie heb je... Hey. Ik heb Company Blog geboekt. Hey, Wie heb je geboekt? Ik heb Company Blog geboekt. Geen man. Hey, dope. Ik zie je later. Oké. Okay. Fuck, TLM, man.